Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Verenigd Koninkrijk is een verpleegkundige schuldig bevonden... aan het vermoorden van zeven baby's in een ziekenhuis. Een rechtbankjury zegt dat ze ook zes andere baby's probeerden te doden. Het waren baby's die te vroeg geboren waren en op de intensive care lagen. Collega's van die afdeling hadden alles aan de bel getrokken over de verpleegster... zegt deze BBC-verslaggever. Even though consultants here repeatedly made loud warnings to senior management... they say they were ignored and ultimately told that if they didn't stop raising questions about the nurse, there'd be consequences. Zuster Lucy Letby ontkent dat ze de baby's heeft vermoord. Maandag hoort ze wat voor straf ze krijgt. Opnieuw iemand die niet terugkomt in de Tweede Kamer. Dit keer is het PvdA-leider Adje Kuiken die aankondigt dat ze binnenkort een afscheidsfeestje heeft. In het AD zegt ze dat ze na 17 jaar als Kamerlid wel even klaar is. Al sluit ze een andere rol in Den Haag niet uit. Het zou dus kunnen dat ze na de verkiezingen nog terugkomt als minister bijvoorbeeld. Winkeliers hebben de laatste maanden minder vaak de kassa horen rinkelen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er minder spullen verkocht. Toch was de omzet hoger. Door hogere prijskaartjes kwam er alsnog meer geld in het laadje. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn lijstje met namen ingeleverd voor de komende wedstrijden van Oranje. Opvallendste namen zijn die van Ian Maatsen, die speelt bij Chelsea, en Mickey van de Ven van Tottenham Hotspur. Ook Heerenveen-doelman Andries Noppert is er weer bij. Over drie weken speelt Oranje twee kwalificatiewedstrijden voor het EK volgend jaar tegen Griekenland en tegen Ierland. Het weer op steeds meer plaatsen zon vanmiddag. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen, een graad of 25.